Het is onduidelijk of er ook een boete voor ABN AMRO dreigt. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vanochtend zeker 95 mensen gewond geraakt door een autobom. Die ging af toen de auto werd tegengehouden bij een controlepost naast een politiebureau. Ook zou er een opleidingsinstituut voor militairen in de buurt zijn. Volgens een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid zijn er vooral burgerslachtoffers, onder wie vrouwen en kinderen. Taliban heeft de aanslag opgeëist. Volgens de VN was de maand juli voor de Afghanen de gewelddadigste maand in twee jaar tijd. De dienst Uitvoering Onderwijs heeft tegen de regels in... volgsoftware in e-mails naar studenten gestuurd. Duo kon daarmee aantonen dat een student... een belangrijk bericht van hen had gelezen. Omdat de gegevens van de volgsoftware direct herleidbaar zijn op één persoon... zijn ze in dit geval in strijd met privacyregels. Na gesprekken met de autoriteit persoonsgegevens... zou Duo het gebruik van de volgsoftware hebben opgeschort. Er is een lek gevonden in de computerchips van Intel. Medewerkers van een beveiligingsbedrijf konden gevoelige informatie onderscheppen door de processor af te luisteren. Het ontwerp van de chip wordt aangepast. Om huidige gebruikers toch te beschermen krijgt Windows een update waarmee het lek wordt omzeild. De FBI onderzoekt of bij de aanslag op een festival in Californië... sprake was van binnenlands terrorisme. Bij die aanslag eind juli vielen drie doden. President Trump bezoekt vandaag El Paso en Dayton. Daar kwamen afgelopen weekenden bij aanslagen totaal 31 mensen om het leven. Het weer, zon en wolken vandaag met vanochtend hier en daar een buitje. Vanmiddag meer kans op buien en lokaal ook onweer. Er staat een vrij stevige zuidwestenwind en het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Boekhuis van de ANWB. Op de westelijke randweg van Amsterdam, de A5, staat voor de aansluiting met de ringweg 5 kilometer file door een aanrijding.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 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Does lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFF. And you can inspiration. Madonna en welkom terug bij het tweede uur van de Summer Wake Up.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 Mabel. Eh, je hoort het net al in het eh, nieuws. De A5 is dicht. Tenminste het stukje aan het eind. Uh, eh, Westpoort-Westrandweg. En als ik even op de flits kijk, dan is het 37 minuten vertraging. Dus ga naar Amsterdam, neem een andere route.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 Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing.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 I'm like a Dat was Billy Ray Cyrus samen met Kio. Het jongetje uit uh, Purmerend van 19 met zijn simpeltje. Wij gaan door met Kylie Minogue, een van haar grootste hits. Can't get enough you off my head. Oké, hier komt hij. Kylie ook met Can't Get You Out Of My Head. En nog even over die A5 tot de A10. Het laatste stukje eh, staat echt helemaal vast. 37 minuten vertraging heb je daar nu. Dus als je naar Amsterdam-Noord gaat, neem een andere route. Wij gaan door met de, eh, eh, de nieuwe versie van You and Me van 2018 van Spargo. dat was Spargo. En wij gaan door met onze vaste rubriek. En dat is de rubriek Jazz is niet eng. En jazz is ook helemaal niet eng. En daarom draaien we elke dag, als we dit programma hebben... gewoon een nieuwe plaat, tenminste een oude plaat... of iets leuks of iets bijzonders. En vandaag draaien we Stan Getz met Gauw Gilberto. En waarom Gauw Gilberto? Die arme man is vorige maand overleden en dit is zijn grootste hit.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 Pretty young waitress knows him by name. Gives him a smile, falls for his game. He's a love maker. He's a hard swing, hard swing traveling man. He's a flashing red top, hot swing, traveling man. East Coast, old school, anything but jazz, blue, hard swing, traveling man. England, Cuba, and Japan played his horn in every land. He's a heartbreaker. Got a lover everywhere to make him welcome when he's there. Love maker. He's a hard swing, hard swing, zeppelin man. Jazz jam session blowing his horn, king upon his stage. Plays from the soul he's naturally born, reading from no page. and shiny shoes, uptown jazz and lowdown blues. Love maker. Ponytail is turning gray. He's still talking about the days. Heartbreaker. Got a little girl in every town, and it never sticks around. Heartbreaker. Mama's baby, daddy's baby dancing with a lady. What a love maker. Hot swing traveling, hot swing traveling man. Hot swing traveling, hot swing traveling man. Hot swing traveling, hot swing traveling man. Hot swing traveling, hot swing traveling man. He's a hot swing traveling man. En dat was Brenda Boykin. En daarvoor hoorde je Gal Gilberto met de Girl from Ipanema. En Stan Getz toeterde daar weer doorheen. Wij gaan weer door met iets totaal anders. Fleetwood Mac, ook weer terug in de tijd. Zometeen beloof ik je dat ik weer wat nieuwe muziek draai. Big Love. In the night so still Oh, how you a kingdom In that house on the hill always will. dat was Fleetwood Mac en ik beloof je nieuwe muziek. Hier is nieuwe muziek van Shawn Mendes. Shawn Mendes en Camila Cabello met Senorita. En ik vertelde je al dat ik gisteren in Duitsland weer eh, nieuwe muziek gehoord heb. En dit is er eentje van Joris met Signaal. schnell vorbei und so viel Träume vergehen mit der Zeit. Ja, an irgendeinem Tag wird es enden, doch an allen anderen nicht. Haben vergessen, wie viel Leben uns bleibt. Wir wollen alles sein, nur nicht wer wir sind. Haben Angst vor Einsamkeit, doch stecken mittendrin. Hoff auf die Revolution, doch sie schweigt. Ist da irgendwer oder bin ich allein? Kann mich irgendjemand hören? Das ist mein Signal. Chaos als gottverdammte Stille zwischen uns. Ich sende es auf allen Kanälen, ich zünd die Leuchtfeuer an, das hier geht durch oder gegen die Wand. Und wenn du's hören kannst, dann spann die Flügel auf, ein Nerv von Schmetterling beschwört den Sturm herauf, ein Hauch von Revolution in mir schreit. Ist da irgendwer oder bin ich allein? Sag, ist da irgendwer? ZFM. Sind wir allein? Kann mich irgendjemand hören? ist mein Signal. Ah, ah, ah, ist da draußen irgendwer? Das ist mein Signal. Joris. Of Joris op zijn Duits. Het signaal. Ondertussen kijk ik even. Het is op de A5 nog steeds echt problemen. 35 minuten vertraging als je richting Amsterdam moet.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 En dat is de Summer Wake Up. En er staat echt veel meer te gebeuren hier bij ZFM. We hebben nieuwe presentatoren. Zo hoor je bijvoorbeeld eh, morgen Ger Loogman als mis zijn eerste keer in een eh, ochtendprogramma. En we hebben natuurlijk nog veel weer andere programma's die allemaal in september komen. En daar hebben we altijd nog mensen voor nodig. Dus wil je vrijwilliger zijn, heb je suggesties, wil je meedoen, wil je eigen programma maken. Dat kan allemaal. Stuur een bericht naar programmaleiding.zfmstandvoort.nl en we horen graag van je. En dan gaan we nu door met David Ketta. even have to try No other lips can make me cry. But there is something about the way you look, something from my heart you took tonight. And I don't mind. And I want this, tell me if you want this, baby, do you want this?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 of people here tonight, but I don't need them in my life. There is something about this chemistry, so go on take the rest of me, alright? And I don't mind. Stay. And I want this. Tell me if you want this, baby.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 En dat was de kapitein, oftewel Luo van Claudio Capello. Het is bijna tien uur. Wij gaan nog even door met de Boys Mine. Ik ben de maandag weer. Morgen zit Gerloogman hier. En vrijdag hoor je de herhaling van het jazzprogramma...